8 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bloedbank Sanquin gaat 1 miljoen bloedtests inzetten... voor onderzoek naar immuniteit tegen het coronavirus. Volgens de bloedbank wordt het lopende onderzoek flink uitgebreid. Het gaat om bloedtesten die de aanwezigheid van verschillende types antistoffen... tegen het coronavirus aantonen. De extra testen zijn een aanvulling op het onderzoek van Sanquin... naar groepsimmuniteit in Nederland... Door testen op antistoffen wordt in beeld gebracht hoe COVID-19 zich in Nederland verspreidt. Volgende week mogen kappers, schoonheidsspecialisten en nagelstylisten waarschijnlijk weer open. Dat staat in een plan van het kabinet voor versoepeling van de coronamaatregelen. Deskundigen noemen de versoepeling voor contactberoepen een aanvaardbaar risico. Wie klachten heeft, wordt getest. Verder maakt het kabinet morgenavond waarschijnlijk bekend dat de middelbare scholen op 1 juni weer open gaan, net als terrassen en strandtenten. Wel blijft de regel dat iedereen zich moet houden aan de anderhalve meter samenleving en dat mensen met klachten thuis blijven. Bovendien mag het aantal coronapatiënten niet te sterk stijgen. Het kabinet houdt er rekening mee dat er de komende anderhalf jaar nog coronamaatregelen nodig zijn, zolang er geen vaccin is. In Venezuela zijn twee Amerikanen opgepakt die met een groep gewapende mannen illegaal het land zijn binnengekomen. Volgens president Maduro was het een koepoging en werd de groep door de VS aangestuurd, maar president Trump ontkent dat. De Amerikaanse viroloog en topadviseur van president Trump, Fauci, mag van het Witte Huis toch getuigen over de aanpak van het coronavirus, maar dan voor de Senaat. Fauci mag van Trump nog steeds niet voor het congres verschijnen, omdat dat volgens hem vol zit met Trump-haters. De Democraten hebben de meerderheid in het congres. Een comité van het Huis van Afgevaardigden onderzoekt hoe de regering van Trump omgaat met de pandemie.